Robert Baltus met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Zuid-Korea maakt daar melding van en ook Japan gaf een waarschuwing af aan inwoners van het noordelijke eiland Hokkaido. Ook vliegtuigen in de regio werden gealarmeerd. Kort daarna is de raket in zee terechtgekomen. Noord-Korea zegt dat de tests een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Twee democraten die vorige week uit het parlement van de Amerikaanse staat Tennessee waren gezet... hebben hun zetel terug. Het vertrek van de twee leidde tot een flinke rel. De republikeinen, die de meerderheid hebben, werden beschuldigd van racisme. De democraten Justin Jones en Justin Pearson hadden meegedaan aan een demonstratie tegen wapengeweld. Hun protest in het parlement met megafoons was volgens de republikeinen tegen de regels. De twee zwarte afgevaardigden werden het parlement uitgestemd. Een derde democraat die bij het protest was, de witte Gloria Johnson, hield haar zetel wel. In Westzaan, vlak boven Amsterdam, woedt een grote brand bij een cacaobedrijf. Zo'n 100 brandweerlieden zijn bezig met het blussen in drie gebouwen. Een drone wordt gebruikt om een overzicht te krijgen van de brandhaarden. Een ervan woedt op 20 meter hoogte. Er is veel rook. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert met de waarschuwing ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio denkt dat het nog lang gaat duren. Het kabinet houdt rekening met een veel grotere groei van het aantal asielzoekers... dan waar tot nog toe rekening mee werd gehouden. Voor dit jaar en de twee jaren daarna variëren de scenario's tussen de 67.000 en 76.000 mensen per jaar. Bronnen rond de betrokken ministeries bevestigen de cijfers uit de prognose. Het kabinet had het steeds over ongeveer 50.000 asielzoekers per jaar. Dat was stelselmatig te laag, waardoor de, het COA en het IND, de IND structureel te weinig geld kregen. Van welk scenario het kabinet nu uitgaat, is niet bekend. Het weer, vannacht opnieuw regen. Morgen overdag buien en zon. Aan de kust een stormachtige wind.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 All my system and my thinking is a prison. Gotta break on now. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta get on out. Breaking out she's what you really I'm losing no sleep over, I'm losing no sleep over you and I need it. Ooh yeah, I feel like I've been down for a while.